Mark Visser met het NOS-journaal. Premier Cameron wil dat wordt onderzocht of de Britse geheime dienst in het Gaddafi-tijdperk betrokken was bij de uitlevering van Libische terreurverdachten. Amerikaanse en Britse media berichten de afgelopen dagen dat er nauwe banden waren tussen de Britse geheime dienst MI6 en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA met het regime van Gaddafi. Een militair leider van de nieuwe Libische machthebbers eist excuses van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hij is naar eigen zeggen in 2004 als terreurverdachte opgepakt in Bangkok en uitgeleverd aan Libië, waar hij werd gemarteld. MI6 en de CIA zouden de uitleveringsoperatie hebben geleid. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft zoals gebruikelijk geen commentaar op mogelijke geheime locaties. De claim op verpakkingen van voedingsmiddelen dat ze vrij zijn van toevoegingen klopt niet altijd, concludeert de Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek. Op de onderzochte producten staat bijvoorbeeld dat ze vrij zijn van conserveringsmiddelen of kunstmatige kleur of zoetstoffen. In 13 van de 188 onderzochte producten bleek de bewering niet te kloppen en trof de NVWA toch toevoegingen aan. De producenten zijn hierop aangesproken. Egypte heeft een muur gebouwd om de Israëlische ambassade in Cairo. Het land heeft dat gedaan omdat de spanningen tussen Egypte en Israël de laatste tijd zijn opgelopen. Veel Egyptenaren reageerden woedend nadat Israël per ongeluk vijf Egyptische agenten had doodgeschoten in het grensgebied. Gebeurde tijdens een vergeldingsactie na aanvallen op Israël vanuit de Gazastrook. De muur om de Israëlische ambassade is ongeveer 2,5 meter hoog en moet vooral de lagere verdiepingen beschermen. Het weer afwisselend bewolkt, wat zon en buien met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Het is een graad of 19, morgen herfstachtig en een graadje frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam staat tussen Afrit Numansdorp en de Hein noordtunnel een file van 4 kilometer.